Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 9000 huurders... zich bij hun woningcorporatie gemeld met betalingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC onder bijna 200 corporaties... die samen zo'n 1,6 miljoen sociale huurwoningen hebben. Bijna alle huurders die knel komen te zitten... hebben een tijdelijk of flexcontract of zijn ZZP'er. De corporaties verwachten nog een flinke toename van huurders met geldproblemen... omdat steeds meer mensen door hun spaargeld heen raken. Ook Brazilianen zijn voorlopig niet meer welkom in de Verenigde Staten. President Trump zinspeelde daar vorige week al op. Er gold al een inreisverbod voor reizigers uit Europa, Iran en China. In aantal besmettingen is Brazilië het tweede land ter wereld na de VS. Er zijn 363.000 Brazilianen positief getest op het coronavirus. Het dodental staat op bijna 23.000. Voor Rusland, dat na de VS en Brazilië de meeste besmettingen heeft geregistreerd... hebben de Amerikanen nog geen reisbeperkingen ingesteld. Zuid-Afrikanen mogen vanaf 1 juni weer alcohol kopen bij de slijter, maar niet te veel tegelijk en de drank mag alleen in huiselijke kring worden genuttigd. Zo'n twee maanden geleden verbood de Zuid-Afrikaanse regering het drinken van alcohol... in de hoop dat de bevolking zich dan beter zou houden aan de coronamaatregelen, zoals afstand houden. Bijkomend voordeel bleek te zijn dat de misdaadcijfers sindsdien zijn gekelderd. Drank kopen mag dus weer over een week, maar de horeca, sportcomplexen, kerken en vergaderruimtes in Zuid-Afrika blijven voorlopig dicht. Bij een brand in Velp bij Arnhem is een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer door de brand is overleden. Het vuur ontstond gisteravond laat aan de achterkant van een woning in Velp-Zuid. Kort daarna meldde de politie dat er een lichaam was gevonden. De identiteit en de doodsoorzaak worden nog onderzocht. Het weer, op de meeste plaatsen is het vannacht droog, minima tussen 11 en 13 graden.